De Nederlander liep gisteravond laat tegen de lamp... toen hij tijdens het tanken werd gecontroleerd door de Duitse politie. Na de vondst van de explosieven werden het tankstation en het wegrestaurant ernaast ontruimd. Ook werd de snelweg afgesloten. Pas nadat specialisten van de politie de explosieven een paar uur later onschadelijk hadden gemaakt... werd alles weer vrijgegeven. Een echtpaar wordt verdacht van grootschalige oplichting van telecombedrijf Ziggo. Ze zouden met valse gegevens telefoniepakketten hebben besteld. Daarmee belden ze 0900-nummers waarmee ze tegoedkaarten konden opwaarderen. De torenhoge telefoonrekeningen die daardoor ontstonden betaalden ze nooit. Ziggo liep daardoor 330.000 euro schade op. Het stel wordt ook verdacht van witwassen. Ze moeten in april voor de rechter verschijnen. Een man uit Delfzijl wordt verdacht van soortgelijke fraude. Hij zou Ziggo voor ruim anderhalve ton hebben opgelicht. De 18 Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan... komen waarschijnlijk morgennacht met een Frans vliegtuig naar Europa. Eenmaal in Nederland moeten ze uit voorzorg twee weken in afzondering. Als hun huis niet geschikt is, gaan ze op een andere plek in quarantaine. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. Rusland heeft de grens met China gesloten en verder vliegen veel landen voorlopig niet meer op China. De mannenfinale op de Australian Open gaat dus zondag tussen Novak Djokovic en Dominic Thiem. De Oostenrijker versloeg vanmiddag in de halve finale Alexander Zverev uit Duitsland in vier sets. 3-6, 6-4 en 2 keer 7-6. Het weer bewolkt en in de loop van de dag vanuit het noordwesten weer kans op wat regen. Het is een graad of 11.